Mark Hokker met het NOS Journaal. In Eindhoven is de politie geradicaliseerde man. Hij is aangehouden. De man van 29 hield zich op bij het PSV-stadion... waar een concert van Guus Meeuwis bezig was. De man had geen kaartje en gedroeg zich verdacht. Omdat hij een bekende van de politie is... werd besloten veel agenten in te zetten in het centrum van Eindhoven en bij het stadion. Volgens de politie was er geen sprake van concrete dreiging. Het concert van Guus Meeuwis is rustig verlopen. Bezoekers hebben uiteindelijk niets gemerkt van het politieoptreden. De gezondheid van mensen in de buurt van veebedrijven moet beter worden beschermd. Volgens de gedeputeerde staten in Noord-Brabant zijn de landelijke regels voor veebedrijven niet streng en niet duidelijk genoeg. De afgelopen 16 jaar is het aantal varkens in het zuidoosten van Brabant toegenomen. Volgens het RIVM heeft dat gevolgen voor buurtbewoners die vaker dan gemiddeld luchtwegklachten hebben, zoals hoesten en een piepende adem. De Brabantse D66-gedeputeerde Spierings wil dat in de kabinetsformatie strengere regels voor veebedrijven worden opgenomen. Los daarvan wil de provincie zelf regelen dat stallen sneller worden gemoderniseerd dan eerder is afgesproken. De drie mannen die vorige week op de London Bridge met een busje inreden op voetgangers waren van plan een vrachtwagen in te zetten, zegt de politie. Ze wilden die huren, maar dat lukte niet vanwege betalingsproblemen. Bij de aanslag vorige week zaterdag kwamen acht mensen om het leven. Voor de opvolging van PvdA-voorzitter Spekman hebben zich twee kandidaten gemeld. Het zijn oud-Kamerlid Astrid Oosenbrug en beleidsmedewerker Gerard Oosterwijk. Ze willen samen Spekman opvolgen en van het voorzitterschap een duobaan maken. Oostenbrug stopte in maart in de Tweede Kamer... waar ze zich onder meer bezighield met ICT en auteursrecht. Oosterwijk werkt voor de PvdA-fractie in Brussel. Het weer, veel zon met hier en daar ook wolkenvelden. Later vandaag meer wolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt tussen de 19 en 24 graden.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 Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born Wednesday afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful. Yeah, yeah. I'm with this. internet. www.zfmzandvoort.nl zie ik jou liggen op het strand. En gaf mijn tenen dieper in het zand. Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon.